Twee uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren de afgelopen avond geprotesteerd. Enkele honderden boeren blokkeerden distributiecentra van supermarkten in Gelderland en Drenthe. Ook werd de toegangsweg naar Eindhoven Airport geblokkeerd met tractoren. En ook de snelwegen A32 en A7 bij Heerenveen werden geblokkeerd. Rond middernacht waren de meeste demonstranten weer vertrokken. De boeren willen een hogere prijs van supermarkten voor hun producten en ze zijn boos over het voornemen van minister Schouten om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen, om zo de uitstoot van stikstof te beperken. Parlementsverkiezingen in Kroatië worden zo goed als zeker gewonnen door regeringspartij HDZ. De centrumrechtse partij staat in de exit polls op 68 van de 151 zetels. Een van de grootste overwinningen in de geschiedenis van de partij. Vooraf werd gedacht dat de regeringspartij gelijk op zou gaan met de sociaal-democratische SDP. Maar die staat vooralsnog op 43 zetels. De nieuwe regering staat voor zware uitdagingen. Door de coronacrisis stortte de toerismesector in. En het aantal coronabesmettingen in Kroatië neemt weer toe. De productie van atoomcentrifuges in Iran wordt mogelijk vertraagd omdat er brand was in een nucleair complex. Er waren in Iran de afgelopen tijd meerdere branden en explosies. Anonieme bronnen zeggen dat er cybersabotage wordt gepleegd. Het Iraanse atoomagentschap zegt dat de productie van verrijkt uranium niet in gevaar is. Wel is de financiële schade groot. In India gaat de Taj Mahal morgen toch niet open. Het mausoleum is al drie maanden dicht vanwege het coronavirus... en zou maandag weer open gaan voor toeristen. Maar de lokale autoriteiten vinden de kans op besmettingen te groot. Hoe lang de Taj Mahal dicht blijft is onbekend. En het weer.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.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 het NOS nieuws van...